Vijf uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Libië heeft Mauritanië gevraagd om de uitlevering van Abdullah al-Senoussi. De vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi werd gisteren gearresteerd. als een van de belangrijkste figuren binnen het Libische regime. De overgangsraad in Tripoli wil de 63-jarige al-Senoussi in Libië berechten, maar ook het internationaal strafhof wil hem hebben. Net als Gaddafi's zoon, Saif al-Islam, is hij bij het strafhof aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Verder heeft Frankrijk om de uitlevering van Al-Sanoussi gevraagd in verband met een bomaanslag op een Frans vliegtuig boven Niger in 1989. Daarbij kwamen 170 mensen om het leven. De autoriteiten in Mauritanië hebben al gezegd dat ze eerst hun eigen onderzoek afwachten voor er een besluit wordt genomen over uitlevering. In Horen is een jongen van 17 doodgestoken. Het gebeurde op een kermis op het Haagje Dekenplein. De kermis liep net ten einde toen de jongen werd gevonden. In eerste instantie werd gedacht dat de jongen onwel was geworden, maar later bleek dat hij was neergestoken. De politie heeft de verdachten opgepakt. Over de toedracht van de steekpartij in Horen is nog niets bekend. In het zuidoosten van Colombia hebben varkrebellen rebellen elf militairen gedood. Volgens het Colombiaanse leger waren de militairen op patrouille toen ze bij de grens met Venezuela werden aangevallen. Waarschijnlijk gebruikten de varkrebellen zelfgemaakte raketten. De militairen bewaken in het gebied olieinstallaties. Dit is het grootste verlies voor het Colombiaanse leger sinds oktober vorig jaar toen 20 militairen in gevechten met de vark omkwamen. Vorige maand beloofde de beweging alle gijzelaars vrij te laten. Over een geweldstop heeft de groepering niets gezegd.